Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. Veel bedrijven beloofden de salarissen recht te trekken, maar dat heeft in twee jaar tijd nog niet goed uitgepakt. Vrouwen verdienden bij de overheid 4% en in het bedrijfsleven zelfs 7% minder dan mannen. CBS, dat in de cijfers dook, begrijpt niet dat het verschil nog zo groot is. Je zou toch verwachten dat het verschil gestaag kleiner zou moeten worden omdat het opleidingsverschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk alleen maar groter wordt ten gunste van de vrouwen. Dus dan zou je verwachten, nou, dan moeten die vrouwen ook wel eh, betere banen gaan krijgen. Maar daar zien we eigenlijk weinig van. Toch is het niet alleen maar slecht nieuws. We zien wel, als je het vergelijkt met zeg 10, 15 jaar geleden, dat, er, eh, dat het verschil echt wel een paar procent kleiner is geworden. Dus die vooruitgang is er wel. Maar het schiet nog niet op. Als het zo doorgaat duurt het nog 25 jaar voor vrouwen en mannen evenveel verdienen. Bij een brand in een flat in Capelle aan de IJssel zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de boel in brand kon vliegen is nog onduidelijk. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen een flinke bak geld. In totaal 438 miljoen. Dat is onder meer bedoeld voor snelle treinen tussen Lelystad en Groningen. Ook moeten er in die provincies meer banen komen die met duurzaamheid te maken hebben. Zonnepaneelmonteurs of energie-experts bijvoorbeeld. En na Batavia, Roermond en Maasmechelen... kunnen koopjesjagers vanaf vandaag ook naar een outletcenter bij Amsterdam... De baas van het Koopjesdorp denkt dat veel mensen op de bergen kleding met kleine prijsjes zitten te wachten. En als je nu kijkt hoor ik van meerdere mensen dat dit het lichtpuntje is waar, waar ze eigenlijk aan toe zijn. Iets nieuws, iets, iets moois eh, om, om naar uit te kijken. De outlet hoopt dat ieder jaar zo'n 2 miljoen mensen komen shoppen.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 3 kilometer file richting Utrecht. De vertraging is 10 minuten. Er staat een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. En verder heb je ook nog een kwartier oponthoud op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart drugs, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love. You could use I still want that. Baby, I hope that this ain't I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. usually don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash But I still want that, your savage love Your savage love, love, love Your savage love, love, love You could use me Cause I still want that, your savage love Your savage love, love, love die boom.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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De economie groeit volgend jaar met bijna 3%, verwacht het Centraal Planbureau. Dat is iets lager dan werd verwacht op Prinsjesdag. En dat komt vooral door de tweede coronagolf. En dit jaar krimpt de economie volgens het CPB met 4,2%. Dat is iets minder dan werd verwacht. Thierry Baudet stelt een splitsing van de partij voor. In het televisieprogramma Goedemorgen Nederland zei hij... dat hij er niet meer uit gaat komen met de andere forumleden. Hij noemt het een boedelscheiding. Iran heeft een Brits-Australische wetenschapper vrijgelaten die daar vast zat voor spionage. Kylie Moore Gilbert werd in 2018 veroordeeld tot 10 jaar cel. Ze is geruild tegen drie Iraniërs die in het buitenland vastzaten. Het weer, in het midden af en toe regen, in het zuiden en noorden soms wat zon.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 When you put me in the mix, put me in the mix, put me in, put me in, the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix.